8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij de begrafenis van een belangrijke ultra-orthodoxe rabbijn in Israël is een man om het leven gekomen. Het 27-jarige slachtoffer was onder de voet gelopen tijdens de rouwstoet... waar vele duizenden mensen in meeliepen. Volgens de Jeruzalem Post is de man overleden in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Meer dan 100 anderen raakten in de mensenmenigte gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De zoektocht naar lichamen van slachtoffers van de vliegramp in de Franse Alpen is gestopt. De autoriteiten hebben tot nu toe DNA gevonden van 150 verschillende mensen. Zoveel mensen zaten er ook in de neergestorte Airbus van Germanwings. Er wordt nog wel gezocht naar persoonlijke bezittingen. In Den Bosch zoekt de politie een automobilist die vannacht is doorgereden na een ongeluk. Daarbij kwam een bromfietser om het leven. Rond 4 uur kreeg de politie de melding over de aanrijding. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de automobilist. Turkse voetbalclubs veroordelen de beschieting van de spelersbus van Fenerbahce. Ze vinden het onaanvaardbaar dat de bus gisteravond is beschoten en hopen dat de schutter snel wordt gepakt. De chauffeur raakte gewond aan zijn hoofd en ligt in het ziekenhuis. Spelers en andere inzittenden bleven ongedeerd. Vermoedelijk is er geschoten met een hagelgeweer. Een jongen van 15 uit Zoetermeer is onwel geworden na het drinken van 3 liter energiedrank. Er moest een ambulance aan te pas komen om hem naar het ziekenhuis te brengen. De wijkagent en een collega hebben hun zorgen geuit bij de ouders van de jongen. Het grootste paasvuur van Nederland is dit jaar in Espelo in Overijssel. De omliggende dorpen komen dit jaar niet in de buurt van de 18 meter hoge brandstapel van Espelo. De meeste paasvuren worden vanavond in brand gestoken. Het weer vandaag aardig wat zon.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 girl, it is what it is. I won't waste a dime or the bartender's time trying to catch a buzz over the thought of us. But I'll drink to a country song, to another long er nog niet veel van merken is de lente begonnen. Als we de weersverwachtingen mogen geloven zijn we toe aan een periode van beter weer. En dat activeert mij om een mooi programma te maken. Veel luisterplezier. Ain't Worth the Whiskey is een song van Cole Swindle... waarmee hij de eerste plaats van de Amerikaanse country charts heeft gehaald. Ook Chris Young is een nieuwkomer. Hem horen we met Lonely Eyes om vervolgens naar een favoriete groep van mij te gaan. Zack Brown brengt een moderne sound waarbij de roots van de muziek niet vergeten wordt. Homegrown staat momenteel hoog in de Amerikaanse country charts. crowded bar Some guy lights a cheap cigar Bartender yells at him So he walks out and you walk in Right through that cloud of smoke Cat calls and dirty jokes Scan the room a couple times Find a seat right next to mine for something, for something.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 In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original is van Jeannie Pruitt en stamt uit 1973. Natuurlijk ook aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Mono is pas het zevende studioalbum van de Mavericks en ze bestaan toch al meer dan 25 jaar. De Mavericks nodigen ons uit tot dansen, tot dromen of gewoon tot luisteren en genieten. Het album is weer vakkundig samengesteld en het merendeel van de songs is geschreven door de zanger Raul Malo van de band. Stories We Could Tell is mijn favoriet van dit album. do. Oh yeah, as sure as I had as they, they used to say fools fall way too fast. The only thing this time is you're gonna be my last. Oh yeah, so let me carry on and move us right along, right to the point of no return. Sure enough, there is no place I would rather be mistake me. top 10 singles in Texas timmert Waylon Pierce stevig aan de weg. Waylon's stijl doet sterk denken aan de Texas Outlaw Country. Zijn rijke, diepe stem onderscheidde hem van de rest. De meeste van zijn songs zijn origineel. Waylon Pierce is een man van real country. Luister maar naar Houston. We've got a problem. When I woke up this morning, shine as bright. Houston, don't get me wrong now. I've been here so long, but how can I stay? It's just not the same. shine is bright. Houston, we've got a problem. I can't live this way without her by my side.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 Tennessee River is geschreven door Randy Owen en opgenomen door Alabama. Het werd uitgebracht in april 1980 als de derde single van het album My Home is in Alabama. De song werd uiteindelijk de eerste nummer 1 hit voor de groep. Crossroads. Nummer 1 country hit. De comeback van Leanne Womack is groots. Send It On Down is een song die smeekt om zonder afleiding te beluisteren... en bij voorkeur meer dan eens. Leanne Womack is helemaal in haar element. But now it and him ain't around no more. Don't know the whole story, but I've overheard some. I know he's who I got my drinking from. Jesus, can you save me from going crazy? getting out of this town? Are there Crossroads, Kees de Haan. Set in Sheets van Ginny Pruitt werd uitgebracht in februari 1973 als de eerste single en titeltrack van het gelijknamige album. Het werd Pruitt's enige nummer 1 country hit en ook in de popcharts was deze song terug te vinden. De song was revolutionair voor de countrymuziek van dat moment en gaat over een huisvrouw die ongelukkig in haar huwelijk is met een echtgenoot die haar alleen maar cadeaus geeft in plaats van ware liefde. Later is de song gecoverd door Dolly Parton, Tammy Wynette, Loretta Lynn, Martina McBride en tal van anderen. In het tweede uur een coverversie van deze song. you've given me everything for You van het duo The Swan Brothers staat op hun titelloze debuutalbum uit 2014 en is onlangs als single verschenen. Fresh New Country well, I've been where you've been my friend I built the Rainfall fall sideways Hell on wheels in the fast lane down a crooked highway. And I've been through that perfect storm. My heart was wrecked, my soul was torn. And I know, I know, I know. And I know, I know, I know. Sometimes you need more than whiskey. Sometimes wisdom just won't do. Well, I friends have all but left you. You had an angel in your arms, but you let her go, I bet you. I tried my best to numb the hurt. Sometimes you can't find peace on earth. for me. And I know, I know, I know, heaven's listening. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Met Pinchitos Caliente gaan we op de Tex-Mex Tour in Rosalita. Na het stoppen van Pussycat ging Tony Willet op de solo tour. Ze doet het niet onverdienstelijk met onder andere tournees naar de Fiji-eilanden en Zuid-Afrika. Aan hits komt ze echter niet meer toe. Volgens mij is het door G. Reinders geschreven Sing For Me Señorita een song met hitpotentie. Althans in 1989 toen het uitkwam. Nog altijd komt deze song in mijn programma met de regelmaat van de klok voorbij. Zo ook vandaag. Spex Hildebrand is een van de beste country acts die we hebben in Nederland. Bovendien vertolkt hij veel origineel werk. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe album. Wij doen het nog even met een song Caldo Largo van zijn album I Cast Myself to Play the Lead. Lolita, Rosita, Mexican moon, shining so bright. Ah, but with Paco and Pepe Lucano, you know I don't feel right. I think I could love you, but I just can't have you alone. So I guess that bag of West Texas home. I met this senorita on a trip to go over Mexico. She was sitting in the shade of a cactus by Facalungo. shining so bright. Ah, but with mother and father looking on, you know I don't feel right. I think I could love you, but I just can't have you alone. So I guess I pack up and go back to my West Texas home. fields of corn. And high tents were gleaming and steaming where the sun go down. The turkeys were sleeping and the barrels were bowing low. When I lean down to kiss her, I hear her sister. Mexican moon shining so bright. Oh, it's Sister Consuelo looking on. You know I don't feel right. I think I could love you, but I just can't have you alone. So I guess I'd pack up and go back to my West Texas home. So I guess I pack up and go back to my West Texas home. So I guess I pack up and go back to my West Texas home. Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen. Crossroads, Kees de Haan. Splendid day, the end of June. The sun will be in zenith soon. Another quiet afternoon of smoking, fishing, and drinking. the clouds. The engine makes an awful sound. In my mind, there is no doubt that the Caldo Largo is sinking. I've done some living in my time. I'm not exactly in my prime, but I am much too young to die as the Caldo Largo is sinking. It's in the hands of the good Lord. I don't question that I cause. But what the hell does he want me for? Now the Caldo Lago is sinking. in my Savior and lest for one thing I'm not properly dressed and the Caldo Lago is sinking. Today is Saturday, dead right. Tonight is Ollie's night to fight. And I got tickets for tonight. Oh, the Caldo Lago is sinking. Think of all the dollars spent. the Calder Lago is singing. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De Mavericks verbreiden country in de meest brede zin van het woord. De puristen vragen zich af, wat is dit? Allerlei ritmes worden samengesmeed tot één geheel en soms denk je aan Latin of salsa, dan weer aan Tex-Mex en ook country wordt niet vergeten. Alomvattend kun je stellen dat je blij wordt van hun muziek. In Pardon spelen de sentimenten een belangrijke rol. been every town, waiting for the fall. Ik ben pas terug van twee grandioze concerten met Bobby Flores en de Yellow Rose Band in Zwitserland. Je waant je terug in de tijd van Bob Wills en zijn western swingstijl. Meanest Jukebox in Town. Yes, that's the meanest jukebox in town. Each dream I try to build, it crumbles to the ground. And since she's gone, the only thing that keeps me hanging round is the meanest jukebox in town. I'm sorry baby, maar voor mij is het even tijd voor koffie.